Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overleg over, over de rijksambtenaren is mislukt. Het was net weer hervat, maar de vakbonden zien er geen heil meer in... omdat minister Blok volgens hen niet wil ingaan op hun eisen. De rijksambtenaren zitten nu 1600 dagen zonder cao. Al die tijd hebben ze geen loonsverhoging gehad. De bonden willen 3% loonsverhoging... plus een compensatie voor de tijd dat er geen cao was. Een Filipijnse vrouw die in Indonesië ter dood zou worden gebracht... heeft op het laatste moment uitstel van executie gekregen. Ze heeft een aantal uur de tijd gekregen om een nieuw proces aan te spannen. De vrouw zit in de dodencel wegens drugsmokkel. Acht andere drugsmokkelaars werden gisteren op Java terechtgesteld. Ze kwamen uit Indonesië, Nigeria, Ghana, Brazilië en Australië. Uit protest heeft Australië zijn ambassadeur uit Indonesië teruggeroepen. Een groep van 54 Nederlanders is met een Belgisch militair vliegtuig van Nepal naar New Delhi in India gebracht. Daar worden ze opgevangen door ambassadepersoneel. In de loop van de dag vliegen ze door naar Brussel. De Nederlanders zouden meegaan met een toestel van buitenlandse zaken, maar dat kan door de drukte nog niet landen op de luchthaven in Kathmandu. Zodra het wel kan, zal het alsnog 80 mensen naar Nederland brengen. De handel in het aandeel Twitter is kort voor het sluiten van de Amerikaanse beurs stilgelegd omdat de kwartaalcijfers waren uitgelekt. De cijfers vielen tegen en het aandeel Twitter daalde met zo'n 5% voordat de handel werd stilgelegd. Daarna publiceerde Twitter de cijfers snel en werd de handel weer toegelaten en toen daalde het aandeel tot wel 20%. Dan nog het weer. Vannacht in het noordwesten nog een bui. Verder opklaringen en er is kans op vorst aan de grond. Overdag periode met zon, ook wat regen. En het wordt 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journal.